Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Israëlische leger zegt dat het in Rafah in het zuiden van Gaza 130 militanten van Hamas heeft gedood. Wanneer dat zou zijn gebeurd is onduidelijk. Het Israëlische leger en Hamas vechten hevig in het oosten van de stad, schrijft het Franse persbureau AFP. Ook zijn er bewegingen van troepen langs de grens met Egypte. Zowel het Israëlische leger als Hamas heeft beelden online gezet van gevechten. En ook in het vluchtelingenkamp Jabalia in het noorden van Gaza is de strijd heftig. Bij een bombardement daar zijn 22 mensen omgekomen, meldt Al Jazeera. Bij het Concertgebouw in Amsterdam hebben enkele tientallen mensen gedemonstreerd... toen binnen het Jerusalem Quartet uit Israël optrad. De betogers probeerden zoveel mogelijk lawaai te maken, maar dat was niet te horen in de concertzaal. Het optreden verliep verder rustig. Het concertgebouw schrapte eerder deze week twee concerten van het kwartet omdat er demonstraties waren aangekondigd. De pro-Palestijnse protesten bij de Universiteit van Amsterdam speelden daarbij een rol. Het concertgebouw besloot één van de twee concerten alsnog door te laten gaan en dan veiligheidsmaatregelen. De Nederlandse 3x3 basketbalsters gaan niet naar de Olympische Spelen. Nederland won op het derde en laatste Olympische kwalificatietoernooi met 21-18 van Israël... maar werd op doelsaldo derde in de pool achter thuisland Hongarije en Italië. En dat was niet genoeg voor een plek in de kwartfinales. Vivianne Minema heeft in haar laatste wedstrijd voor Arsenal een doelpunt gemaakt. De Engelse voetbalclub won met 5-0 van Brighton Hove Albion. En maandag werd bekend dat de 27-jarige Minema na dit seizoen afscheid neemt van Arsenal. Dan het weer. Hier en daar nog een enkele bui met kans op onweer. Op de meeste plaatsen is het droog. Vannacht kan het mistig worden. Morgen eerst zonnig, daarna vooral in het binnenland meer bewolking en kans op regen en onweer. Dan wordt het 18 tot 22 graden.